uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het Kremlin is een ontwerpwetsvoorstel ondertekend... waarmee de Krim onderdeel wordt van Rusland. Het gebeurde kort na een toespraak van president Poetin. De president benadrukte daarin dat de Krim onlosmakelijk met Rusland is verbonden. Er zouden nog wel wat aanpassingen van de grondwet moeten worden gedaan... en ook moet het Russisch parlement de onafhankelijkheid van de Krim nog bevestigen... maar dat wordt gezien als een formaliteit. In zijn toespraak zei Poetin dat hij er niet op uit is om andere delen van Oekraïne in te lijven of het land op te splitsen. Geert Wilders doet aangifte tegen een rapper die een videoclip heeft gemaakt... waarin het lijkt alsof de PVV-leider wordt gegijzeld en geëxecuteerd. De clip is van de rapper Hosni uit Sneek. Premier Rutte heeft de videoclip die op internet staat bij RTLZ walgelijk genoemd. Hij benadrukt dat politici in totale vrijheid hun mening moeten kunnen geven. En de premier vindt de clip getuigen van wansmaak. Volgens hem valt het filmpje niet onder de creatieve vrijheid. Twee agenten die vorig jaar februari in Schiedam hebben geschoten op twee auto's worden vervolgd voor poging tot doodslag. De agenten wilden de inzittenden van de auto's arresteren, maar die gingen er vandoor. Volgens de inzittenden herkenden ze de agenten niet als zodanig omdat die een burger waren. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten tegen de regels gehandeld. Zo hielden ze zich niet aan de schietinstructies. Ook hebben ze wisselende verklaringen afgelegd over wat er is gebeurd. En het Duitse Constitutioneel Hof in Karlsruhe heeft bevestigd dat het Europees noodfonds ESM niet in strijd is met de Duitse grondwet. Duitsland kan daardoor zonder bezwaren meedoen aan het fonds dat eurolanden en banken in nood financiële steun geeft. Duitsland is met 190 miljard euro een van de grootste betalers aan het fonds. Het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog.